7 uur. Gert Kuuk met het NOS Journaal. De Britse reisorganisatie Thomas Cook stopt per direct met alle activiteiten. Het bedrijf verkeert al langer in financiële nood. Alle boekingen voor vluchten en vakanties zijn geannuleerd. Honderdduizenden vakantiegangers die nu op reis zijn met Thomas Cook zijn gestrand. Met Thomas Cook Nederland, waar ook Neckerman reis onder valt... zijn nu 10.000 Nederlanders op reis. Wat voor hen de gevolgen zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Ook is niet duidelijk of de Nederlandse tak faillissement gaat aanvragen. Er dreigt een verdubbeling van het tekort aan bepaalde medicijnen. Dat geldt vooral voor geneesmiddelen die maar door één of twee producenten worden gemaakt in landen als China en India. Minister Bruins waarschuwt dat dit voorlopig de realiteit zal zijn. Hij stelde al eens voor om apothekers te verplichten een voorraad aan te leggen... en hij pleit ervoor dat cruciale medicijnen voortaan in Europa worden gemaakt. Topambtenaren van de Belastingdienst hebben persoonlijk goedgekeurd... dat de kinderopvangtoeslag van enkele honderden mensen onterecht is stopgezet. Dat melden Trouw en RTL Nieuws. Ze gaven ruim baan aan een speciaal fraudeteam... dat zonder behoorlijk onderzoek en op basis van verkeerde informatie toeslagen beëindigde. Daardoor kwamen ouders in geldnood. Staatssecretaris Snel en de Tweede Kamer zijn daar intussen van op de hoogte. Arabische partijen in het Israëlische parlement willen dat Benny Gantz de premierskandidaat wordt. Zijn centrumpartij Blauw en Wit en de rechtse Likud kunnen geen van beide een meerderheid vormen, waardoor ze op elkaar zijn aangewezen. Maar Gans wil niet samenwerken met Likud-leider Netanyahu. Met de steun van de Arabische partijen is de kans groter geworden... dat Gans in de formatie het voortouw kan nemen. Vannacht zijn in Los Angeles de Emmy Awards uitgereikt. De belangrijkste tv-prijzen gingen onder meer naar de series Fleabag en Game of Thrones. Verder won Billy Porter een Emmy voor zijn rol in Pose.